is Nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Jordanië zweert wraak na de moord op een gevechtspiloot... door terreurbeweging Islamitische Staat. TV-zender Al Arabiya meldt dat Jordanië als reactie... zes veroordeelde terroristen zal executeren. Mogelijk gebeurt dat binnen enkele uren. Onder de veroordeelde terroristen is de Iraakse terroriste Al-Rizafawi. Enkele dagen geleden werd er nog onderhandeld over haar vrijlating... in ruil voor die van de Jordaanse piloot. Gevechtspiloot werd eind december gevangen genomen... nadat zijn toestel in Syrië was neergestort. De Tweede Kamer wil bij bestraffing van rechters en officieren van justitie de macht van hun vakbond terugdringen. Nu kunnen ze pas bestraft worden als de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak daarmee instemt. Een meerderheid van de partijen in de Kamer wil daarvan af, waaronder de coalitiepartijen VVD en PvdA. Zij vinden een adviserende rol voor de vereniging wel voldoende. Die reageert op zijn website fel en zegt dat het instemmingsrecht van de vakbond onafhankelijke rechters en officieren beschermt tegen de willekeur van de politiek. In de Eredivisie heeft PSV in Breda met 2-0 gewonnen van NAC. Eindhovenaren speelde vrijwel de hele wedstrijd met 10 man. Na 29 seconden kreeg Willems een rode kaart. Het was de snelste rode kaart in de Eredivisie ooit. Hij kwam met een gestrekt been in op een verdediger van NAC... maar Willems raakte zijn tegenstander niet. Scheidsrechter Blom zei na het zien van de beelden dat de rode kaart onterecht was. Andere wedstrijd in de Eredivisie tussen Go Ahead Eagles en Excelsior eindigde in 0-0. Toen besluit het weer. Vannacht vriest het vrijwel overal. En vanwege aanvriezende mist en een lokale winterse bui kan het ook glad worden.